Dat staat in een voorstel dat de drie coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie de komende dag willen indienen tijdens een debat over successiebelasting met staatssecretaris De Jager. In de plannen van de jager betalen ouders nog het hoogste belastingtarief over een erfenis van hun kind. De coalitie wil dat dat wordt verlaagd. Bij een vermogen tot 45.000 euro zou zelfs helemaal geen belasting moeten worden betaald. Verder willen de partijen het fiscaal aantrekkelijker maken om een eigen bedrijf over te dragen aan een kind. Zo zou bij een ondernemersvermogen tot 1 miljoen euro helemaal geen successiebelasting betaald hoeven worden. In Chicago zijn twee terreurverdachten aangeklaagd. De mannen zouden van plan zijn geweest om aanslagen te plegen in het buitenland. Een van hun doelen was het gebouw van Posten, de Deense krant die vier jaar geleden cartoons afdrukte die de spot dreven met de profeet Mohammed. De hoofdverdachte is een Amerikaan van 49. Hij wordt ervan verdacht verschillende terreurcellen te hebben benaderd voor medewerking. Ook is hij bij kantoren van de Posten gesignaleerd. Zijn medeverdachte is een 48-jarige Canadees van Pakistanse afkomst. Ze wonen allebei in de buurt van Chicago, waar ze eerder deze maand werden gearresteerd. De Franse ex-minister van Binnenlandse Zaken, Charles Pasqua, moet een jaar de cel in vanwege illegale wapenleveranties. In hetzelfde schandaal is de zoon van de Franse oud-president Mitterrand veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. In de jaren 90 werden illegaal wapens en ander oorlogstuig naar Angola verscheept. In totaal stonden hiervoor 42 mensen terecht. In de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi heeft Jong de Graafschap na verlenging het eerste elftal van FC Zwolle met 1-0 verslagen. Feyenoord plaatste zich voor de laatste 16 door een 2-0 overwinning op FC Den Bosch. Sparta klopte VVV naar strafschoppen en ook Heracles en NAC plaatsten zich voor de achtste finales, net als de eerste divisionisten Helmond Sport en Go Ahead Eagles. Dan het weer overwegend bewolkt en de temperatuur daalt van 8 tot 8 graden.